Lot Lewin met het NOS Journaal. Een negen maanden de cel in voor gijzeling en poging tot afpersing van vier Chinese passagiers. De chauffeur van 22 pikte de zakenlui op bij Schiphol en reed ze naar Amsterdam-West. Voor dat ritje vroeg hij 485 euro. Toen de vier weigerden te betalen, dreigde de chauffeur met geweld. Pas toen een van de passagiers een ruit van het portier had ingeslagen... liet hij het viertal tegen betaling van 100 euro gaan. De rechtbank in Amsterdam rekent het de chauffeur zwaar aan... dat hij zijn passagiers angst heeft aangejaagd. Supermarkt Jumbo heeft samen met een andere partij een bod uitgebracht op de 131 MT-supermarkten van Sligro. De hoogte van het bod is niet bekend. Sligro schrijft vanmiddag in een persbericht dat het bedrijf een bod op MT heeft afgewezen. Sligro wil de supermarktketen niet kwijt. Jumbo heeft een marktaandeel van zo'n 18 procent, Sligro ruim 2 procent. Twee broers die waren veroordeeld voor de moord op een taxichauffeur uit Rotterdam in 2004 zijn in hoger beroep vrijgesproken. Ze waren veroordeeld tot tien jaar cel en zaten al een paar jaar vast. Het gerechtshof vindt het bewijsmateriaal, waaronder getuigenverklaringen en telefoontaps, te weinig om de twee te veroordelen. Madurodam mag uitbreiden van de Haagse gemeenteraad. Het attractiepark wil ook bij slecht weer bezoekers trekken en gaat daarom overdekte paviljoens bouwen. Natuurbeschermers zijn tegen omdat de uitbreiding ten koste gaat van een deel van natuurgebied de Scheveningse bosjes. Toch is een meerderheid van de raad voor omdat het voor banen zorgt en toeristen trekt weer dan nog. In de zuidelijke provincies ontstaan aan het einde van de middag of vanavond stevige regen- of onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Voor die tijd is het zonnig en 24 tot lokaal 29 graden. Morgen en zaterdag wisselvallig, maar ook nog zomerswarm. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is de avondspits begonnen en de problemen op de A2 Amsterdam-Utrecht...